Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren trekken vaak niet aan de bel als ze iets heftigs hebben meegemaakt. Ze gaan bijvoorbeeld niet naar de politie omdat ze denken dat het geen zin heeft... en willen ook niet als slachtoffer worden gezien. Dat zegt slachtofferhulp. 1 op de 4 wordt slachtoffer, maar 7 van de 10 zet niet de stap tot hulp. Betekent ook dat wij naar hen toe moeten komen. Zij komen niet naar ons. En daarom gaan ze zich de komende tijd meer focussen op jongeren. Er komt een WhatsApp-nummer en een grote campagne op social media. Ook kunnen jongeren die bijvoorbeeld online worden gechanteerd met naaktfoto's... in contact worden gebracht met lotgenoten. Medewerkers van het bedrijf achter ChatGPT maken zich zorgen over ChatGPT. Ze zeggen dat OpenAI, zo heet het ook al, te weinig doet om te voorkomen dat AI gevaarlijk kan worden. Winst maken en groeien zijn belangrijker dan de veiligheid, schrijven ze in een brief. De medewerkers vinden dat hun werkgever minder geheimzinnig en roekeloos moet zijn. Britten kunnen afrekenen met koning Charles. Eh, vandaag worden de eerste bankbiljetten met zijn hoofd erop in omloop gebracht. Er waren wel al munten en postzegels van de koning. De briefjes zijn hetzelfde als die waarop zijn moeder staat, oud-koningin Elisabeth. En mensen die hun auto in de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein hebben staan... kunnen vandaag langskomen om wat spulletjes op te halen. Vorige maand kwamen de hellingbanen van het gebouw naar beneden... vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Niet iedereen mag naar binnen. Als je auto te dicht bij die eh, hellingbanen staat, dan mag het niet. Degenen die dus wel naar binnen gaan, doen dat onder begeleiding... mogen dan spullen uit de auto halen en dan weer weg snel. Er staan dik 140 auto's in de garage. Sommige eigenaren hebben mazzel. Een paar mensen op de begane grond mogen hun wagen vandaag weghalen. En het weer nog. Vanochtend in Limburg nog wat regen of motregen. Daarna droog en op veel plekken ook best wat zon. Het wordt 13 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar wat langere files op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Zuid 5 kilometer met een kwartier vertraging. De N236 Hilversum richting Weesp voor de aansluiting met de A9 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N201 de weg Hoofddorp uit Hoorn is voorlopig nog in beide richtingen dicht bij Schiphol. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen.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 Maar u weet niet af van uw standpunt. Slakken zijn week. Het is er nog meer week? Nou, even, even, even denken hoor. zijn Tijuana luisteraars. Ik heb, u, ik heb u allemaal lief. Eh, al mijn luisteraars heb ik lief. Eh, de meeste mensen heb ik wel lief. Tenzij ze erg eh, gemeen zijn. Corrupt. oorlogzuchtig. Nou ja, u kent al die termen. Maar de meeste mensen heb ik lief. En dat wil ik op een speciale manier nu voor u duidelijk maken. didn't wake you. But what I've got to say can't wait. I know you'd understand. song. Ja. Nog zo'n fenomeen. Singer-songwriter. Jim Croce. Helaas. En ik sla even een kruisje, luisteraars. Niet meer onder ons. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Maar we hebben gelukkig zijn muziek nog. Zeg ik dan altijd. Overleden artiesten. En er zijn eh, steeds meer mensen eh, op het muzikaal gebied die we moeten missen helaas. Ga ik niet over uitweiden. Het is een vrolijk programma. Moet vrolijk blijven. En voor iedereen die vandaag wat te vieren heeft... of je nou jarig bent... of dat je nou opslag hebt gekregen... of dat je nou... Eh, of dat, de buurman jarig is... of dat je naar nou een kinderfeestje moet... Het maakt allemaal niet uit. Deze is voor jou. helemaal fout Het is verdorie weer helemaal fout ook. Ja, het, is soms een, eh, toch een beetje haperend brein dan, hè? <laughs> I'm guilty. Nou, dat is verdorie. Ach, ik zie het al. Luister uit, dit is echt niet te geloven. Het is de bedoeling dat ik een, eh, een nummer voor u draai van de eh, Little River Band. Maar eh, verdorie, die cd zit niet in, in, in het doosje waar die in zou moeten zitten. Eh, dus ik moet eventjes, eh, even, even voor u gaan zoeken. Eh, dus hou, me even aan de praat. Kan dat? <laughs> kan dat? Kunt u mij even aan de praat houden? Want ik, ik heb beloofd dat ik een nummertje zou gaan draaien... voor iedereen die vandaag wat te vieren heeft. Nou, vijven mag ook, of zessen. Dat maakt me allemaal niet uit. Of u wat te vieren heeft, de vijven of de zessen. Deze, en nou komt hij echt, is, luisteraars, voor u.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 Van harte gefeliciteerd, zou ik willen zeggen. Voor alle mensen die vandaag wat te vieren hebben. Stap your feet, hoor. rustig en gekend de Bellamy Brothers Live. Let your love flow. Nou, doe dat dan ook, verdorie. Johnny, don't do het niet herkent, dan ga ik het verklappen. Dit was 10cc eh, met Johnny Come To Me. some day when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. in every lifetime love like this Whoa, oh, I need you, you need me Oh, my darling, can't you see the young dreams Should be dreams together And young hearts shouldn't be afraid And some day young ones of our own Ja, muziek uit mijn tienerjaren, uit mijn jeugd. Toen de wereld er nog heel anders uitzag, luisteraars. En daar kunt u niet omheen, want het was eh, nou ja, pakweg uh, eh, ja, de jaren 60 natuurlijk. En, eh, van de vorige heel dan, hè. De jaren 60 van deze heel moet nog komen. Voor de mensen die dat niet snappen. Ja, kan ik u wel uitleggen, maar dat ga ik nou niet doen. Maar de vorige eeuw, ja, het was allemaal veel vrediger. Eh, ik zal u vertellen, als, als jochie van 14 jaar mocht ik van mijn ouders al naar Amsterdam... om te gaan stappen op zaterdagavond. En dan nou, ging met de trein natuurlijk. eerst met de bus en dan met de trein. dan kwam je dus Amsterdam aan en dan liep je zo eh, het Centraal Station uit. De Nieuwe Dijk op. En daar begon het al. Hè? Allemaal bandjes in overal in kroegjes. Allemaal 60 eh, jaren bandjes. Bandjes die de, de Fortunes coverden. Of, of, of de, natuurlijk de Beatles. En, en, ja, er waren zoveel van die eh, populaire groepen in die tijd. Dave, Dave Clark Five en, en de Hollies natuurlijk. En, ja, een tijd om nooit te vergeten, luisteraars. Nooit te vergeten. Eh, ik had het net over de bus, dat je met de bus naar het station ging. Uh, en Ten CC, die hebben een gitarist, die heet... hoe heet die ook weer, die man? nou, kom er zo wel op. in ieder geval ook oh, Graham, Gold, Graham Goldman, zo heet hij. Graham Goldman. En Graham Goldman schreef ook muziek voor de Hollies. Maar dit is een hele bijzondere uitvoering van Stop, Gezongen door Ten CC.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 Oh, half tien. En uh, luisteraars, dat betekent... Dat betekent... Wilfried, ik heb mijn keukentrapje nog in de auto laten liggen. Ja, stom hè. Zo'n heel klein trapje heb ik vanmiddag hier in de stad gehaald. Bij zo'n winkel op de middenweg. Zo'n heel klein trapje. Mijn auto staat hier achter en mijn sleutels liggen bij jou op tafel. Haal even op als je wilt. Sorry hoor. Dames en heren hier in Amsterdam. De eerste helft van deze avond eindigde met de schijnwerkelijkheid. Voor het definitieve einde van deze voorstelling neemt mijn andere ik u thans mee naar de werkelijkheid achter deze schijnwerkelijkheid. Dames en heren, haalt u rustig adem en concentreert u zich op het niets. Er was eens een klein jongetje dat als men hem vroeg wat hij later wilde worden, stevast antwoordde: Ik wil waarzegger worden. Maar ik word fietsenmaker. En dames en heren, hij werd fietsenmaker. In zijn vrije tijd echter zwerft hij stad en land af om het onkenbare tastbaar en het ontastbare kenbaar te maken. Uri Geller kon een lepeltje krombuigen door naar te kijken. Hij kan een lepeltje krombuigen met een blinddoek voor. Een man met een bijzondere gevoeligheid, dames en heren. Het messenwerpen op levende voorwerpen doet hij geblinddoekt. Want hij kan geen bloed zien. Zelfs de eersels die hij bij zijn nummers gebruikt zijn geblinddoekt. Dames en heren, ik vraag u diepste stilte en concentratie voor. Tosti Tortellini. En ontspant u zich maar, dames en heren, ontspant u zich maar. Haalt u heel rustig adem. En kijkt u eens naar deze hark op het toneel. Wij zijn veel te veel als deze hark. Wij zijn stug, wij zijn onbuigzaam, wij zijn star. En dat is jammer. Dat is vreselijk jammer. Haalt u daarom heel rustig adem en concentreert u zich op het niets. Hoe doen wij dat? Ons concentreren op het niets. Begint u maar met zich te concentreren op deze boomstronk. Technicus, mag ik hier een lampje op? Ja, um, mag ik wel even volledige stilte, alstublieft? Even volledige stilte graag. Ik weet wel, in deze jachtige tijd kunnen we... In deze jachtige tijd... kunnen we al gouden kracht die diep in de stilte van onze geest verborgen ligt... uit het oog verliezen, maar dat is jammer. Want er is de geest die bepaalt hoe het lichaam zich voelt. Het zijn allemaal eeuwenoude technieken en eeuwenoude principes. Voorbeeld. 4000 jaar geleden was het de tijd van de Egyptenaren. In die tijd bouwden de Egyptenaren piramides. En zo hoort het ook. Als je piramides bouwt, dan moet je dat in je eigen tijd doen. Ja, dat is zo een van die eeuwenoude principes, hè? Ja, evenals helder ziet, hè? Men vraagt mij dikwijls, hè? Maakt u als helder... Men vraagt mij dikwijls. Maakt u als helderziende eigenlijk nog wel eens iets onverwachts mee? Jawel, dames en heren, jawel. Morgenavond nog. Morgenavond komt er een man naar me toe met een bedrukt gezicht. Als helderziende zie ik onmiddellijk wat de man te wachten staat en ik zie dat de man niet lang meer te leven heeft. Ik heb een midlife crisis, zegt de man. Ik zeg, dat mocht u willen. ja, nee, helderziende is niet altijd leuk, dames en heren. Haalt u heel rustig adem, kijkt u in de rode lamp en concentreer u zich op de spiritistische krachten hier in deze zaal. Doet u dat maar, doet u dat maar. Als we ons heel goed concentreren, kunnen wij die krachten voelen. Ondertussen probeer ik hypnotisch contact te krijgen met een van u hier aanwezig. Dus concentreer u zich maar, concentreer u zich maar. Als we heel goed luisteren, kunnen we op dit moment zelfs klapgeesten horen. Nou, mag ik even volledige stilte zeggen? Alsjeblieft zeg. Kunnen wij dus klopgeest? Nou, nou, doe even die bel af, ja? Hé, hey, doe even die bel af. Ik kan dat zo niet werken. Doe die bel even af. Concentreer u zich op de energie hier in deze zaal. Doe die dan doe dit dan maar. Ja, ik hoor nu heel duidelijk de klopgeest. Verdomme nog aan toe. ja, ik voel dat ik langzamerhand ja. hypnotisch contact krijg met een van ons hier in nou deze zaal aanwezig. Mijn broer is geheel onder hypnose, dames en heren. Mijn broer is nu geheel onder hypnose. Kijkt u naar de hark op het toneel. Je bent te veel als deze hartbroeder. Je bent stug, je bent opbuigzaam, je bent star en dat is jammer. Dus ontspan je maar, ontspan je maar. Hij is nog lang niet ontspannen, dames en heren. Ik zal u laten zien hoe gespannen mijn broeder nog is aan de hand van de koffiekopjesproef. Hou de koffiekopjes vast en ontspan je eens. Ontspan je maar. U ziet het, dames en heren, het kopje trilt als een gek. Hij is nog lang niet ontspannen. Maak je daarom helemaal leeg. Concentreer op het niets. Denk alleen maar Mag ik even volledige stilte, alstublieft? Mag ik even volledige stilte, alstublieft? Hebben wij geen oortjes? U zag het nu met uw eigen ogen. Het is de geest die bepaalt hoe de materie zich gedraagt. Het zijn allemaal heel eenvoudig, hele oude technieken. Maar het zijn vooral eeuwenoude principes. Oké okay, Wilfried, concentreer je heel goed, want ik ga nu heel, heel diep met jou de hypnose in. En bij hypnose is het vooral een kwestie van luisteren. Daar draait eigenlijk alles om dat jij heel goed naar mij luistert. Luister. luister. Je schakelt nu je persoonlijkheid uit. Jouw persoonlijkheid bestaat niet meer. Mijn persoonlijkheid wordt langzaamaan jouw persoonlijkheid. Je schakelt je wil uit. Je schakelt je gedachten uit. Je wil bestaat niet meer. Je gedachten bestaan niet meer. Mijn wil is nu jouw wil. Mijn gedachten zijn jouw gedachten. En je rechterarm voelt heel licht aan. Hij voelt zo licht aan, die rechterarm, dat hij wil gaan zweven. Niet zo licht als een veertje wordt die arm. Nee, hij wordt lichter dan een veertje. Hij wil los van de zwaartekracht. Hij wil hoger en hoger. Geef hem maar naartoe. Je kunt hem toch niet meer tegenhouden, want je hebt geen eigen persoonlijkheid meer. Geen eigen wil. Mijn wil is jouw wil, mijn persoonlijkheid is jouw persoonlijkheid. Je arm wordt lichter en lichter. Hij gaat hoger en hoger. Mijn wil is jouw wil. Mijn woens is dein woens. Mijn kamp is dein kamp. Hij luistert voor een volle 100% nu, dames en heren. Ziet u wel. Hij luistert voor een volle 100%. Nu kan die arm weer omlaag. Hij luistert van top tot teen. We gaan kijken hoe ver we mensen kunnen krijgen. Het is de geest die bepaalt hoe de materie zich gedraagt. Ook oh, mijn broer hier is voor een groot deel materie. En die materie zal ik hier vanavond voor uw eigen ogen laten zweven. Iemand laten zweven vereist echt de uiterste concentratie en stilte. Dus geluidstechnicus, mag ik ook even van u. Ook even van u absolute stilte graag. Absoluut stilte, terwijl ik nu probeer mijn broer hier op het podium van Carré aan de zweven te krijgen. Oké okay, je wordt lichter dan een veertje, lichter dan een veertje. Je gaat hoger en hoger. Heel goed, lift off. Je hebt een lift off. Je jas gaat al, je broek gaat ook al, je broek gaat ook al. Je gaat hoger en hoger, nog één centimeter je zweeft. Daar ga je hakken, je bent bijna los van de grond. Je jas gaat al, je broek gaat al, je hakken gaan al. Nog één millimeter en je zweeft. Ik weet dat je kunt. Positief denken, positief denken. Tjaka, tjaka, tjaka, tjaka. Alles zweeft behalve mijn broer zelf, ja hoor. hou je toch niet voor mogelijk? Alles zweeft behalve mijn broer Nou. Hij is ook wel zo verschrikkelijk star, hè? Maar onderschat u hem niet, hoor. Hij heeft ook een rol aangeboden gekregen in een musical. Of niet dan? Jesus Christ, superstar. Dat is onvoorstelbaar. Nog even voor de septici onder u, want die heb je er ook altijd weer bij zitten, hè? De septici. Er zijn absoluut geen draden in het spel. Kijk je maar. Absoluut geen draden. Waarom zweeft u nog niet? Hè? Hij begrijpt het niet, dat is het. hey, hij begrijpt het niet. Daar luisteren voor jou, daar hoor je me niet over, maar je moet wel even gaan zweven. Hoe breng ik hem nou aan een verstand dat hij moet gaan zweven? Ik weet het al, ik weet het wat. Jij bent glazenwasser, ja? Ach, <laughs> nee, natuurlijk niet. Je, bent, je bent glazenwasser. Ja, joh, dat is het. Je bent glazenwasser. Ja, en ik heb hier voor je, joh, een ladder van vier meter hoog. U, dames en heren, hierin carrés ziet. Allemaal dat ik in mijn handen een ladder hou van zeker, van zeker vier, vier meter hoog. Verder, meneer de glazenwasser, heb ik hier voor u een emmer met een trekker en een zeem. Plus de mededeling dat de ramen op vier meter hoogte bijzonder smerig zijn. Klim die hele ladder maar op tot aan de laatste sport. Als die nou niet zweeft, dames en heren, dan weet ik het niet meer. Dit is namelijk het bijzondere van hypnose. Mijn broer wil nu werkelijk gaan proberen om met een denkbeeldige ladder, een ladder die alleen maar in zijn verbeelding, kortom in zijn schijnwerkelijkheid bestaat, om daarmee op een hoogte van 4 meter... Daar komt onze glazenwasser al voorbij, dames en heren. Met warempel een ladder op zijn... Een ladder op zijn... zijn de ladder zweeft al, dames en heren. De ladder zweeft al. Nu mijn broer nog. Het is onvoorstelbaar, zeg. Kom er toch, broeder. Hier staat een ladder. Hij reikt het aan de hemel. Geloof er dan toch. Klim er dan op. Luister dan toch. Hij is weg. Mijn broer doet het niet meer. Nou, hey. Wilfried. Ja, Herman Vink is eigenlijk, uh, luisteraars, deze conferentie... Eh, ik had hem nog niet eh, eerder beluisterd. Maar ja, je moet daar eigenlijk beeld bij hebben. Want er gebeurt natuurlijk van alles op toneel in Carré. en ja, dan... dan moet je daar echt beeld bij hebben. Anders dan volg je eigenlijk niet wat er allemaal te lachen is. <laughs> en er is genoeg te lachen. Dat heeft u zojuist aan de zaal kunnen horen die reageerde. Maar ik ga voortaan eh, maar eens even van tevoren luisteren hoe de conferentie in elkaar steekt. En dan kan ik, eh, kan ik u eh, verrassen met een conferentie waar u niet extra verbeelding bij nodig heeft. Maar gewoon alleen al vanwege de tekst moet lachjes gezegd, Hè? Lady of the Morning, het zijn Marvin Wells en Ferrer. once, I beg of you. And then I'm on my way. Oh, my lady, oh, my lady, oh, my lady of the morning. Smile a smile for me and let me feel the glow. Let me know that you'll be waiting here to make it right. You know oorspronkelijke begeleidingsband van eh, de Shadows natuurlijk. Eh, van Cliff Richards. Eh, Hank B. Marvin, Bruce Wells... En John Ferrer, de partner van Olivia Newton-John... die verantwoordelijk is voor het hoge stemmetje. Dit was Lady of the Morning van Marvin Wells en Ferrer. De Shoop Shoop Song. Betty Everett. het hem in zijn kusjes, eh, luisteraars. Ja, wat een lekkere muziek allemaal. Hè? Ik hou ervan. Eh, eh, ik hoop u ook. Share. You better sit down, kiss. I'll tell you why, kiss. You might not understand, kiss, but give it a try. Now, how should I put this? yourself to school on time. I know you'll do the things your mother asks. She's gonna need you more, to stay in line. Keep in mind, your mother's gonna need your help a whole lot more than she ever did before. No more fights over little things, cause I won't be here to stop them anymore. I know you don't want this, and neither do we. But sometimes things happen that we can't foresee. more sustained line. was Cher met... Uh, hoe hebben we You Better Shut Down. Ja, een beetje eh, onbekend eh, voor mij althans. onbekend nummer van Cher, maar het is ook wel leuk om, om wat onbekend werk te draaien. Nou, luister, vergeef het me. Hè? Fool never learns. A fool never learns to get away, just run away before his heart begins to break. A fool never learns, he'll wait around, just hang around to see how much his heart can take. A fool never learns, some girls' love is just a game, and some girls treat all fools the same. A fool never learns, and I'm gonna do a very foolish thing. I'm gonna stick by you. I'm gonna hang around, wait around. hopes you will love me again someday. They say a bro I'm gonna stick by you. I'm gonna hang around, wait around. Hope she'll love me again someday. They say a broken heart don't mark the end of time. but there are lots of girls who'd love to be just mine, but I don't. oudje van eh, Barry Ryan, Love is Love. En zo zijn we, luisteraars, gekomen aan eh, het eind van het programma. Duifzacht de week door. Ik hoop dat u eh, genoten heeft van de muziek en de stukjes cabaret natuurlijk. ik ben er dus aankomende drie weken niet. Ik kom in de eerst mogelijke woensdag van... Nee, dinsdag moet ik zeggen. Van juli weer terug. natuurlijk met tussen app en vloed. Uh, S'avonds tussen eh, de klok van 10 uur en middernacht. Met easy listening muziek. Allemaal mooie ballads. U kunt ook verzoekjes aanvragen. Helemaal geen probleem. Als ik ze in huis heb, dan draai ik ze graag voor u. En eh, ja, het is gewoon wat mij betreft volop genieten van de mooiste muziek die voorbij komt. Nou, heb nog meer te vertellen. Ja, nou, die woensdag die valt dus ook even weg. Ik ben er in juli weer. Ik ga wat leuke dingen doen met mijn, uh, mijn downzone... die daar ook recht op heeft om even wat uitstapjes met zijn vader te maken. En ik ga met zijn andere zoon naar Londen. Een midweek naar Londen. Ik, ben, ik zie eruit.